Uur. Hark met het NOS Journaal. De van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hadjic is waarschijnlijk onderweg naar Nederland. De Servische Kroaat werd eerder deze week opgepakt nadat hij acht jaar op de vlucht was geweest. Een kolonne auto's vertrok vanochtend vanuit de gevangenis naar het vliegveld van, van Belgrado. Vandaaruit vliegt Hadjic waarschijnlijk naar Rotterdam en wordt hij naar de VN-gevangenis in Scheveningen gebracht. Hadjic was aan het begin van de jaren negentig de politiek leider van de Serviërs in Kroatië. Hij zou zich in die periode schuldig hebben gemaakt aan etnische zuivering van Kroaten. Na de arrestatie van de Bosnische generaal Mladic was iets de laatste verdachte die nog werd gezocht door het VN-tribunaal in Den Haag. Het akkoord in Europa over hulp aan Griekenland heeft voor opluchting gezorgd op de beurzen. De AEX opende ruim een half procent hoger. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen waren nog iets optimistischer. De euro ging in vergelijking tot de dollar na het bekend worden van het akkoord omhoog. Voor 1 euro moet nu 1,44 dollar worden betaald. De radicale islamitische Al-Shabaab-beweging in Somalië houdt vast aan een verbod voor sommige hulporganisaties. De beweging heeft het voor het zeggen in de gebieden waar hongersnood heerst. Maar volgens Shabaab is die hongersnood daar zwaar overdreven. De VN wil binnen een paar dagen een luchtbrug openen naar de hoofdstad Mogadishu. In Nederland hebben de samenwerkende hulporganisaties inmiddels zo'n 7 miljoen euro ingezameld voor hulp aan Oost-Afrika via Giro 555. In het De La Mar Theater in Amsterdam kan het publiek afscheid nemen van John Kraaikamp senior. De kist met het lichaam van de acteur staat opgesteld in de foyer van het theater. Het publiek eh, kan tot één uur langs de kist lopen. Vanmiddag is er een besloten herdenkingsdienst. Dan zullen onder andere Joop van der Ende, Ivonie en de, zoon, en de zoon van Kraaikamp, John Kraaikamp junior, spreken. Ook worden er filmpjes getoond. De herdenkingsdienst wordt vanmiddag live uitgezonden op tv door de NOS. John Kraaikamp overleed afgelopen zondag op 86-jarige leeftijd.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 notícia pra televisão audiência pra televisão. Eu não sou audiência para www.zfmzandvoort.nl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 been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 acá camisa tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día 风度。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 if you believe.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 still here we are Both of us lonely Longing for shelter All that we see Why should we worry No one will care, girl Look at the stars now tonight, babe Why don't you stay got tonight Who needs tomorrow? Let's make it